Ik ga vanavond stappen met mijn vrienden naar het café. Naar het café. Dan blijf ik altijd hangen, iedereen zing met me mee. Zing met me mee. De klok, die blijft er staan, we vieren feest. Tot morgen vroeg. Tot morgen vroeg. En gaat mijn telefoon, de roep ik schatje zit in de kroeg. Zit in de kroeg. Zing maar, zing maar, zing maar met me mee. Zing maar, zing maar, zing maar met me mee. En ik zeg één en ik zeg twee en ik zeg drie en ik zeg vier. Zing maar met me mee, want anders heb je geen plezier. Zing maar, zing maar, zing maar met me mee. Zing maar, zing maar, zing maar met me mee. En ik zeg één en ik zeg twee en ik zeg drie en ik zeg vier me mee, want anders heb je geen plezier.